Het gaat maar om een handjevol mensen, zei de premier. Tussen de 100 en 200 mensen komen dit jaar nog aan de beurt. Duitsland begint op 27 december. Eerst krijgen mensen in verpleeghuizen een prik. Voor latere fases staan er al grote vaccinatiestraten klaar, waar 100 mensen per uur doorheen kunnen. Eben den Check-in, dann kann, wenn gewünscht, nochmal ein persönliches Gespräch mit dem Arzt erfolgen. Und dann geht es eben in die Impfstraße. Dann geht es zur Nachsorge und dann geht es eben im Einbahnstraßenverkehr nach draußen, zum Auto, zum Bus und dann nach Hause. In Nederland begint het vaccineren op zijn vroegst pas volgend jaar. In de haven van Rotterdam is sinds zaterdag ruim 4000 kilo kook onderschept. Dat zat verstopt in lege containers en tussen de bananen en bosbessen. De drugs zijn 300 miljoen euro waard. Zeker vier mensen zijn ervoor opgepakt. Sharon Dijksma kan aan de slag. Ze is officieel benoemd als burgemeester van Utrecht en heeft voor het eerst de gemeenteraad toegesproken. Wat een geweldige eer om uw 332ste burgemeester te mogen zijn. Burgemeester van deze trotse domstad. Een eer die mij ten deel valt in barre tijden. Dijksma volgt Jan van Zanen op, die naar Den Haag is vertrokken. De nieuwe burgemeester woont nu nog in Amsterdam, maar verhuist zo snel mogelijk naar Utrecht. PSV heeft de volgende ronde van het bekertoernooi gehaald. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van de Graafschap. Na een penalty kreeg Donjel Malen in de 85ste minuut de bal voor zijn voeten. Donjel Malen die eh, vervolgens niet aarzelde, heel hard schoot. Van eh, grote afstand dus over de keeper van eh, de Graafschap heen. En het was werkelijk een fenomenale goal waardoor PSV een veilige haven is. De aanvallers scoorden van 35 meter afstand. Uiteindelijk werd het dus 2-1 voor PSV en gaan ze net als VVV Venlo door. De Limburgers wonnen met 4-1 van Almere City.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 ZFM. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all right? See how y'all groove today. you can't use my home. just ZFM. should And it's one more day up in the canyon. And it's one more night in Hollywood. And so long since I've seen the ocean, I guess I should.